Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De testfestivals van dit weekend zijn een week uitgesteld. Morgen zou er in Biddinghuizen op het Lowlands-terrein een dancefestival zijn. Zondag een popfestival. Maar het gaat hard regenen en waaien. En de organisatie is bang dat niet iedereen met een kaartje ook echt zou komen. Mede omdat wij veel bericht hebben gekregen in de afgelopen tijd, week... Eh, dat mensen toch niet zouden komen opdagen in verband met eh, de verwachte weersomstandigheden. En dat zou ten koste gaan van de betrouwbaarheid van ons onderzoek. Want daarvoor zijn echt 1500 festivalgangers nodig. Iedereen die gisteren al een coronatest had gedaan... moet dat nu volgende week nog een keer doen. Zonder negatieve testuitslag mag je het festivalterrein niet op. De winkels gaan voorlopig niet helemaal open. Ze waren naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat ze klanten veilig kunnen laten shoppen. Maar de rechter zegt nee. Je kunt de komende tijd alleen op afspraak terecht en spulletjes ophalen met klik en collect. We klagen met z'n allen zoveel over privacy dat de toezichthouder het niet meer aan kan. Het lukt even niet meer om alle klachten uit te zoeken. 10.000 mensen hebben gezegd, mijn data worden onrechtmatig eh, verwerkt. Of ik zit onrechtmatig in een systeem, of het is niet goed beveiligd. En die moeten wachten ongeveer een half jaar op behandeling, helaas. In totaal kwamen vorig jaar 26.000 klachten binnen. Een groot deel ging over de Belastingdienst. Een feestje in Rotterdam bij de Zalmhaventoren. Dat is een heel hoge toren die nog volop in aanbouw is, maar nu al een record te pakken heeft. Reden voor de wethouder om de champagne te ontkurken. We vieren dat de eh, Zalmhaventoren die hier eh, nou, zich ontwikkelt en elke week een verdieping stijgt. Vanaf vandaag het hoogste gebouw van eh, Nederland is, nu al. En er komt nog 50 meter bij, want uiteindelijk wordt hij 215 meter eh, hoog en wordt hij de hoogste van de Benelux. De toren is nu 25 centimeter hoger dan het vorige hoogste gebouw, de Maastoren. Ook die staat in Rotterdam. Sterker nog, de hele top 6 hoogste gebouwen van Nederland staat in de havenstad. Het weer, is overal een gure boel. Buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Het is 9 graden. En dit weekend blijft het dus nat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopende Nieuwe Meer en knopend Badhoevedorp amper nog 5 minuten vertraging. De rijstroken zijn weer open. Een kwartier extra voor de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint Pancras 4 kilometer. Op de N508 Rustenburg richting Alkmaar. Bij Alkmaar Noord 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.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 Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. competition in other places blowing that sound Way on down south Way on down south London town Check out Guitar George He knows all the chords and it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.